Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Premier Berlusconi wordt over een half uur bij de Italiaanse president verwacht. Hij zal daar zeer waarschijnlijk zijn ontslag indienen. Het kabinet van Berlusconi is kort bijeen geweest nadat het parlement vanmiddag akkoord ging met een pakket bezuinigingen. De premier had beloofd op te stappen zodra de Kamer en Senaat het pakket hervormingen hadden goedgekeurd. Voor het kantoor van de premier roepen betogers op tot zijn vertrek. Ze dragen spandoeken bij zich met teksten als Bye Bye Berlusconi. Als Berlusconi zijn ontslag heeft ingediend, zal president Napolitano zo goed als zeker Mario Monti vragen om een nieuwe regering te vormen. De president hoopt de formatie morgen binnen een dag kan worden afgerond. De partijloze Monti is 68 jaar en was eerder eurocommissaris. Hij moet met een zakenkabinet voor 60 miljard aan bezuinigingen doorvoeren in Italië. De Verenigde Staten en Europa staan volledig achter het ultimatum dat de Arabische Liga aan Syrië heeft gesteld. Als het bewind van president Assad niet binnen vier dagen ophoudt met het geweld tegen demonstranten, zal de Liga Syrië schorsen. Ook volgen dan economische en politieke sancties. Dat heeft het samenwerkingsverband van Arabische landen in een spoedzitting besloten. De Amerikaanse president Obama prijst het leiderschap van de Liga. Bovendien laat het besluit zien dat president Assad van Syrië steeds verder geïsoleerd raakt. De Europese Unie is blij dat de Arabische Liga probeert het geweld in Syrië te beëindigen. Maandag praat de EU over mogelijke nieuwe sancties tegen het bewind in Damascus. Het protest van het volk tegen president Assad zou al aan meer dan 3500 mensen het leven hebben gekost. Het weer vanavond en vannacht zakt de temperatuur in het oosten en noorden naar het vriespunt. In het zuiden en westen blijft het enkele graden boven nul. Er is kans op mist. Morgen is het na het oplossen van de mist zonnig en het wordt dan 9 graden.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa dat werkt natuurlijk na je weekend, hè. Als we nummer 1 gehad hebben, dan is het tijd om lekker alles op te ruimen. En lekker van je weekend te gaan genieten. 21 jaar nog weer van dit lijst. Aflevering 45, 11 november 2011. 11 van de 11 van de 11e vandaag. In de lijst 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Met de lijst verdwenen Snow Call It Out in the Dark, Rio, Miss Sunshine en Ricky Leza's Pitbull, I Like How It Feels. Europa vond het toch te veel te het platen, eh, lijken blijkbaar dus nu alweer na 3 weken uit de lijst. Hina gewoon Megan Un Momento, 10 plaatsen winst, daarmee de snelste stijger. Jennifer Lopez met Papi en 16 weken de snelste dalen. Langs genoteerd, net als vorige week de Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Maggie. Proberen 17 weken terug te vinden, zakken wel van 37 naar 40. 11 november ook terug te vinden in de geschiedenisboeken 1918 in de Eerste Wereldoorlog wordt een wapenstilstand bereikt. En diezelfde dag nog de Britse regering erkent de onafhankelijkheid van Letland. 2008 op deze 11 november de invoering van het opsporingssysteem Amber Alert in Nederland. Nu, drie jaar later, staat op nummer 19 in de lijst der lijsten de Euro Breakdown.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 Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked left you alone hands dead. They blow that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. A hundred miles gunning from the bitches' mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius I understand me. Oh, sometimes I get a repeat. I get a good feeling, yeah de platen van Snow Patrol. This is Everything You Are, die in de vierde week omhoog gaat van 28 naar 19. En van 27 naar 18 in de vijfde week Flowrider en een Good Feeling. Eén plek hoger, ook een plaat die trouwens al vijf weken in de lijst staat. Die is van LMFIO. En gaan van 25 omhoog naar 17. Sexy and I know it. Yeah, yeah. When I walk on by, girls be looking like damn fly.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 Na zevende week blijft ze dus zitten op nummer 13. Hiervoor nog eh, de LMFAO, Section I Know in de vijfde week omhoog van 25 naar 17. Britney Spears de tweede zitten blijven. Ina en Juan Megan, un momento, zijn de snelste stijger van deze week. In de vijfde week gaan zij omhoog van 22 naar nummer 12. Zometeen op 11 nog voor Tidy and League. Hun single Keep Waiting gaat in de zesde week omhoog van 18 naar nummer 11. Voor eerst Ina van Megan.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 Van 28 naar 19. Van 27 naar 18 in de vijfde week Florida. En Keep a Feeling, Good Feeling. LMFAO, Sexy and I Know It in de vijfde week van 25 omhoog naar 17. Holly Murs, Hard Skips a Beat. In de tiende week zakkend van 10 naar 16. En in de elfde week zakkend van 11 naar 15. David Guetta, Sia en Titanium. Ook 11 week in de Colvin Harris en Cleese Bounce. Eh, zakken van 12 naar 14. Op 13 blijft staan in de zevende week Britney Spears en Criminal. Ina Guam Megan en Un Momento is de beste plaat deze week. Althans, die het snelst omhoog gaat deze week. In de vijfde week namelijk van 22 naar nummer 12. Party in League Keep Waiting in de zesde week dus omhoog van 18 naar nummer 11. Er staat een man deze week eh, twee keer in de top 10. En die man die heet James Morrison. Op 10 vinden we met I Won't Let You Go. In de 8 week zakt het van 8 naar 10. En ook op 8 staat hij met uh, Slave to the Music. In de 11 week zakt hij daarmee van 7 naar 8. En wat we gaan doen? Nou, we gaan gewoon de nummer 10 draaien van deze week. James Morrison, I Won't Let You Go. Van 8 zakken dus naar nummer 10 in zijn achtste week. a little time, hold yourself heet die man. En I Won't Let You Go, zo heet zijn single in de achterweek week. Dus zakkend van 8 naar nummer 10. ZFM, Westkust, weerbericht. We begonnen deze vrijdag eh, erg bewolkt. Maar in de loop van de dag eh, verdween die bewolking en kwam de zon tevoorschijn. De zuidoostelijke wind die waait matig in de polder, vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het dan weer vrij helder en eh, een beetje nevelig. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 4. Zuidoostelijke wind die draait naar zuid en is overwegend matig van kracht vanavond. Morgen schijnt dan de zon weer flink. Maar eh, in de middag trekt er wel wat sluierbewolking over onze regio. Het blijft droog en er waait een meest matige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur komt iets hoger uit en stijgt in de middag naar maximaal 12 graden. Zondag dan trekt er ook een hoop sluierbewolking over onze regio. Het blijft droog en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. Temperatuur zondag? Nou, ik denk dat we net aan in de dubbele cijfers komen. Het zal een graad of 10 worden. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Ladies and gentlemen, let's go! Hier it! En dan zit je net te verkondigen dat het het hele weekend droog blijft. Niet heel warm, maar wel droog. En welke plaat heb ik dan klaarstaan voor je?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 This ain't a game, you'll see You can put the blame on me Dale muñequita, ahora ahí hablar Ander soort die ook eh, muziek maakt. Pitbull samen met Mark Anthony en Rain Over Me. In de vijfde week omhoog van 14 naar 9. Nou, James Morrison, Slave to the Music, die hebben we al gehad. Althans, James Morrison, I Won't Let You Go hebben we al gehad. Dat is de nummer af van deze week, slaan we even over. In de elfde week zakt hij ook wel van 7 naar 8. Plek 7 wordt overgenomen door de plaat die vorige week nog op 5 stond van Book Fraser, Something in the Water. 6, David Guetta, Nicky Mier en Turn En op 5... Daar nou, vinden we Jason Derulo. Het begin van de uitzending kwam die al binnen met Fight For You. Dit is uh, It Girl van 9 omhoog naar 5. under rocks and breaking locks. Just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac. Five steps behind you. Tell them all the girls. They can hit the exit check, please. Cause I finally found a girl of my dream. dreams. Much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my it, girl. Baby, you're the shit, girl. Loving you could be a crime. Crazy how we think. I can, I'm dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to. Tell them other guys, they could lose your number, you're done. They don't get another shot, cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you, you my girl. Baby, you're the shit, girl. Loving you could be a crime. Crazy how we been, girl. This is it, girl. Give me 25. dat hij nu in de lijst staat, eh, zakt hij. En wel van 2 naar 4. En daarvoor Jason Derulo in Girl in de zevende week omhoog van 9 naar 5. Wij gaan even een kijkje nemen in... Eh, de enige echte Nederlands top 40. Daar twee platen nieuw binnen op 36. Boomerang, DJ Felix Hell featuring Aiken, Pitbull en Jermaine Dupree. Op 28 You Make Me Feel, Cover Starship en uh, Sabi. Tot 10 van de Nederlandse 40. Op 10 vinden wij Tom Hanks featuring Shaman Logic, I Believe. Move Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera zakt van 7 naar 9. Van 6 naar 8, God To Love You, Jean-Paul, Alexa Jordan. Titanium van David Guetta zakt van 5 naar 7. David Guetta en issue With You in de vierde week omhoog van 8 naar 6 van 4 zakken naar 5 in de 8e week Paradise van Coldplay. fichier met Levels in de zesde week omhoog van 15 naar 4. Refund Love, net als vorige week op 3 van Rihanna en Colvin Harris. Op 2 blijft staan Somebody That I Used to van Gotcha en Kimra. Nog steeds de beste plaat in Nederland. Ik neem je mee van onze enige echte Gers Pardoel. Wat dus voor de Nederlandse top 40 hoe de top 3 eruit ziet van de Euro Breakdown. Nou, <laughs> dat ga je gewoon nu allemaal horen. We beginnen gewoon op nummer 3. Een halvering van vorige week, toen namelijk op 6, nu op 3. Rihanna, Colvin Harris. We found love. En dat is trouwens alweer 7 weken in de lijst. Straks nog de nummer 2 en de nummer 1 van Europa. plek. Nu gaan ze twee plekken omhoog naar twee. Coldplay en Paradise. Call Calvin Harris, We Found Love. Deze week op drie. Nog één plaat te gaan. Dat is de beste plaat van Europa op dit moment. Tiende week staat Kocha en Kimra.